Pas als de weg helemaal vrij is begint het laatste deel van het kernafvaltransport. Dat gaat over de weg van het treinstation van Dannenberg naar de opslagplaats. In Amsterdam worden vandaag drie kraakpanden ontruimd. Dat gebeurt op grond van uitspraken van de civiele rechter. Die oordeelde dat deze ontruimingen gerechtvaardigd zijn. Vijf andere ontruimingen die op basis van de anti-kraakwet zouden plaatsvinden zijn gisteren afgeblazen. De gemeente besloot daartoe na een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. Dat oordeelde gisteren dat de anti-kraakwet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een van de leiders van de Argentijnse junta uit de jaren 70 en 80 is overleden. Generaal Emilio Massera leidde als hoofd van de marine de ESMA, het opleidingscentrum van de marine... waar duizenden politieke tegenstanders van het bewind werden vastgehouden, gemarteld en vermoord. In 1985 werd Massera veroordeeld tot levenslang, maar na vijf jaar kreeg hij gratie. Die gratieverlening werd in 2007 ongeldig verklaard en Massera kreeg huisarrest. Het voornemen van Israël om nieuwe woningen te bouwen in Oost-Jeruzalem is scherp veroordeeld door de Verenigde Staten en de Palestijnse autoriteit. Israël maakte gisteren bekend dat het 1300 woningen wil bouwen in twee wijken in Oost-Jeruzalem. De Palestijnen eisen juist dat het bouwen in bezet gebied stopt. Pas dan willen ze met Israël over vrede gaan praten. De ACO Literatuurprijs is toegekend aan David van Rijbroek voor zijn boek Congo, juryvoorzitter Femke Halsema noemde het een meeslepend geschiedwerk. De Belg van Rijbroek won met Congo onlangs ook de Libris Geschiedenisprijs. Aan de ACO Literatuurprijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden. Het weer in het midden en zuiden is het bewolkt en valt er wat regen. Overdag geleidelijk droger.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 Yeah, man. body's rocking from side to side, side, side to side right as I step in the room. I'm a hustler, baby, but that you knew. And tonight is just me Cause and baby, tonight, The DJ God is falling in love again.